Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Oosterbeek in Gelderland is gisteravond een arrestant overleden in een politiebusje. Hij was kort daarvoor aangehouden in de plaats Renkum. Volgens Omroep Gelderland liep een controle van een scooter uit de hand. De man moest in bedwang worden gehouden. De politie zou daarbij hulp hebben gekregen van twee mensen die het zagen gebeuren. De overleden man werd onwel toen hij achterin het politiebusje naar het bureau werd gebracht. De zaak wordt onderzocht door een speciale afdeling van de politie, de Rijksrecherche. Rusland heeft vannacht een record aantal drones afgevuurd op Oekraïne. Het waren er 728. Die zijn bijna allemaal neergehaald. Ook werden 13 raketten afgevuurd door Rusland. En die hebben schade aangericht. Je hoort correspondent Christian Pauwen. Verschillende steden zijn geraakt. In totaal zouden er op 11 eh, plekken ook schade zijn. Maar vooral de westelijke stad Lutsk was het doelwit. Daar is een industriële locatie geraakt en brak eh, brand uit. En waarom zo specifiek nu vannacht die stad is niet duidelijk. Wel weten we dat in de buurt van Lutsk ook een militaire luchthaven zit. Er zijn nog geen doden of gewonden gemeld. Vitesse begint het nieuwe seizoen met 12 punten in de min. De KNVB had die straf opgelegd omdat de club uit Arnhem te laat was met het opsturen van documenten over de financiële schulden. Vitesse ging in beroep, maar heeft dat nu verloren. Het is trouwens ook nog de vraag op welk niveau de club gaat spelen. De licentie om profvoetbal te mogen spelen wordt mogelijk ingetrokken. En Nederland gaat twee nieuwe kleine satellieten lanceren. Die dingen kunnen heel nauwkeurig de plaatselijke uitstoot meten. Bijvoorbeeld de hoeveelheid CO2 van één fabriek de satellieten zijn van het KNMI en TNO en die hebben de naam Tango gekregen. Ze gaan controleren of de uitstootcijfers van landen en bedrijven wel kloppen. We willen ook gewoon de burgers vertrouwen geven dat er echt iets aan het gebeuren is op klimaat. We horen heel veel over klimaat, er zijn heel veel discussies over klimaat. Maar wat gebeurt er nou echt met de uitstoot? Meten is weten en de harde data van Tango gaat inzichten brengen. Vandaag wordt het contract getekend. De lancering is over drie jaar. Het weer nog, af en toe wolken, maar ook steeds meer opklaringen. Vanmiddag is er behoorlijk wat zon en het wordt maximaal 20 tot 24 graden.